Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De Chinees heeft het Amerikaanse congres via een rechtstreekse telefoonverbinding om hulp gevraagd. Cheung zei naar de VS te willen komen om te rusten. En ook wil hij graag contact met, de minister, met minister Clinton van Buitenlandse Zaken... die op dit moment in Peking is voor een jaarlijks overleg tussen China en de VS. activist Cheung vluchtte vorige week naar de Amerikaanse ambassade... maar vertrok toen de Chinese autoriteiten zouden hebben gedreigd zijn vrouw dood te slaan... Cheun is nu in een ziekenhuis in Peking vanwege een gebroken voet. Argentinië gaat zijn grootste oliemaatschappij nationaliseren. Het voorstel van president Kirchner kreeg steun van een grote meerderheid van het parlement. Oliemaatschappij IPF e is voor het grootste deel in handen van het Spaanse bedrijf Repsol. Maar Kirchner vindt dat de Spanjaarden te weinig investeerden in IPF. E Besluit van Kirchner heeft geleid tot woedende reacties van Repsol en de Spaanse regering. Facebook heeft bekendgemaakt dat de aandelen van het bedrijf tussen de 28 en 35 dollar gaan kosten. Dat betekent dat het internetbedrijf rond de 90 miljard dollar waard is. Facebook gaat naar verwachting over twee weken naar de beurs. Het wordt de grootste beursgang van een internetbedrijf ooit. Tot nu toe stond het record op naam van Google. Het tijdschrift Vogue gaat de jonge en te dunne fotomodellen weren. Dat hebben de 19 hoofdredacteuren van het wereldwijd uitgegeven blad afgesproken in een gezondheidspact. Modellen moeten voortaan 16 jaar of ouder zijn om in Vogue te verschijnen. En ook als wordt vermoed dat ze een eetstoornis hebben, worden de modellen niet ingezet. De jeugddocumentaire Ik ben echt niet bang heeft een Golden Gate Award gekregen. De prijs werd toegekend op het San Francisco International Film Festival in de VS. De korte film van regisseur Willem Baptist gaat over een negenjarige jongen vlak na zijn geboorte. Voorspellen doktoren dat hij maar een kort leven zal hebben, maar daarin krijgen ze geen gelijk. Het weer vanuit het noordwesten steeds meer bewolking en wat regen. In het zuidoosten zon en grotendeels droog. Het wordt 12 tot 18 graden.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 we climb the stair every day every day I'll see you. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl kinda the reason into? What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blew up too. I'm the one to you day. I'm the new shit from Young Rapunzel. Who are you, bitch? New one. bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you?